De Amerikaanse nieuwsite Exos meldde eerder dat het zou gaan om een gevechtspauze van drie dagen. Een bestand kan volgens Biden bijdragen aan de vrijlating van 10 tot 15 van de naar schatting 240 gijzelaars die Hamas sinds 7 oktober vasthoudt. De Israëlische premier Netanyahu eist juist dat eerst alle gijzelaars vrijkomen... voordat hij wil praten over een bestand. Via de grensovergang bij Rava hebben gisteren zeker 500 evacuees de Gaza-strook verlaten. Dat meldt persbureau Reuters dat zich baseert op bronnen binnen de Egyptische veiligheidsdiensten. De groep zou voornamelijk bestaan uit buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit. Ook zouden 19 gewonde Gazanen zijn overgebracht naar Egyptische ziekenhuizen. Afgelopen weekend werden de evacuaties over de grens met Egypte stilgelegd... na een aanval op een ambulance die onderweg was naar Rava. Oekraïne is begonnen met de bouw van een tweede kamp voor Russische krijgsgevangenen. Volgens het land zit het eerste kamp vol. De Oekraïners zeggen dat het onder meer te wijten is aan het slechte moreel van het Russische leger. Militairen zouden zich vrijwillig overgeven. Ook is er sinds augustus geen gevangenenruil meer geweest. Het tweede kamp moet in het westen van Oekraïne komen, vlak bij de grens met Moldavië. Het kan 300 gevangenen huisvesten. In het eerste zou plaats zijn voor 600 krijgsgevangenen. In de Champions League heeft Feyenoord in Rome met 1-0 verloren van Lazio. Feyenoord stond in groep E bovenaan, maar is nu gezakt naar de derde plaats. Lazio staat nu tweede en Atletico Madrid is gestegen naar de eerste plaats... door een 6-0 overwinning op Celtic. In groep G hebben Manchester City en RB Leipzig zich al geplaatst voor de achtste finales.